uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Alaska zijn zes mensen omgekomen bij een crash met een watervliegtuigje. Het gaat om de piloot en vijf passagiers die afkomstig waren van het cruiseschip Nieuw Amsterdam van het bedrijf Holland-Amerika-lijn. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Het vliegtuigje stortte neer in de buurt van de plaats Ketchikan in bergachtig en bebost gebied. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Twee Wit-Russische sportfunctionarissen zijn weggestuurd bij de Olympische Spelen. Dat is volgens het Internationaal Olympisch Comité gebeurd vanwege het welzijn van de atleten uit Wit-Rusland. De officials waren betrokken bij pogingen om de atleten Timanovskaya terug te sturen naar Wit-Rusland. Zij weigerde op het vliegtuig te stappen en zit inmiddels in Polen. Door een uitspraak van de Raad van State loopt de bouw van tientallen windmolenparken vertraging op, meldt Trouw. Volgens Europese regels moet bij een windpark in kaart worden gebracht wat de gevolgen zijn voor het milieu. Dat is bij zeker 25 projecten niet gebeurd. Het is niet bekend hoe groot de vertraging precies is. De Amerikaanse televisiezender CNN heeft drie medewerkers ontslagen... omdat ze ongevaccineerd naar kantoor waren gegaan. Bij het tv-station geldt een inentingsplicht. Medewerkers hoeven geen vaccinatiebewijs te laten zien. Het systeem werkt volgens de zender op basis van vertrouwen. Hoe CNN erachter kwam dat de drie zonder prik naar kantoor waren gekomen is onduidelijk. Leraren in Italië moeten verplicht gebruik maken van de coronapas. Met die zogenoemde groene pas kunnen ze bewijzen dat ze zijn gevaccineerd, negatief zijn getest of zijn genezen van corona. De pas is ook verplicht voor reizigers en voor bezoekers van onder meer restaurants en musea. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over met kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Ook overdag buien met mogelijk onweer.